De plannen komen bovenop de lopende reorganisatie, waardoor in IJmuiden 800 arbeidsplaatsen verloren gaan. Over de nieuwe reorganisatie is nog weinig bekend. De ondernemingsraad verwacht binnen zes weken meer duidelijkheid te hebben. Nederland stuurt 60 marechaussees naar Haiti. Ze gaan deel uitmaken van een EU-politiemacht van 350 mensen... die de hulpverleners gaan beveiligen. Naast Nederland sturen ook Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje troepen. Groot-Brittannië en Duitsland sturen geen troepen. Londen vindt een aparte EU-politiemacht niet nodig... omdat Amerika al veel manschappen stuurt. En Duitsland zegt dat er in Haiti vooral Frans sprekende mensen nodig zijn. De Zweedse publieke omroep meldt dat de overname van Saab door het Nederlandse Spijker rond is. Volgens de Zweedse televisie geeft de Zweedse regering een garantie voor een lening van de Europese investeringsbank die de overname mogelijk maakt. De regering zou vanmiddag een formeel besluit nemen. Spijker wil geen commentaar geven. Wel is duidelijk dat topman Victor Muller in Zweden is. Twee eerdere pogingen om het eens te worden over Saab mislukten. In cafés met personeel wordt het rookverbod sinds het najaar slechter nageleefd. Dat stelt de Voedsel- en Warenautoriteit. In 25% van de cafés met personeel wordt gerookt. In de herfst was dat nog 16%. In de zomer schortte minister Klinken toezicht op roken in de horeca zonder personeel tijdelijk op. Dat gebeurde nadat het rookverbod in die cafés door de rechter onderuit was gehaald. Maar in cafés met personeel is het rookverbod nog steeds van kracht en de VWA controleert daar ook. Het weer overwegend bewolkt, vooral in het oosten kans op een sneeuwbui. In het noorden ook zon. Middagtemperatuur van min 2 in het noordoosten tot plus 1 in het zuiden.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 So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing Where'd You Go? I miss you so. have a little party every Halloween with candy by the pile. But now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine and I'm planning to keep it that way. you can call me if you find that you have something to say. And I'll tell you, I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting.